Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Kamerleden reageren geschrokken op het nieuws dat Turkse Nederlanders Turkije niet uit kunnen vanwege een uitreisverbod. Ze willen dat het kabinet zoveel mogelijk doet om hen te helpen. Volgens bronnen van de NOS mogen zeker tien en mogelijk honderd mensen Turkije niet verlaten, omdat ze kritisch zijn over president Erdogan. Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt dat er Turkse Nederlanders zijn die problemen hebben om naar Nederland te komen, maar wil geen aantallen noemen. Het ministerie heeft contact opgenomen met de Turkse autoriteiten over het uitreisverbod. Vijf minderjarige verdachten van de mishandeling van een homostel in Arnhem komen weer vrij. De rechtercommissaris heeft besloten dat hun voorarrest niet wordt verlengd. Het stel werd afgelopen weekend in Arnhem aangevallen toen ze hand in hand over straat liepen. Een van de twee zegt dat met een betonschaar tanden uit zijn mond zijn geslagen. In de zaak zijn zes mensen gearresteerd, onder wie de vijf minderjarigen die nu weer vrij zijn. Ze blijven wel verdachten in de zaak. In Paramaribo zijn duizenden mensen op de been om te protesteren tegen het beleid van president Bouterse. Ze zijn het niet eens met zijn economische beleid. Onder meer benzine is bijna onbetaalbaar geworden in Suriname. De demonstratie is georganiseerd door de vakbonden. Veel bedrijven steunen de actie en hebben hun personeel vrijgegeven... zodat ze mee kunnen lopen in de protesten oud kamerlid oud pvv kamerlid Hero Brinkman is weer vrij. Maandag werd hij opgepakt op verdenking van schending van het amtsgeheim. Hij zou als politieman vertrouwelijke informatie hebben gelekt naar de Telegraaf. Brinkman vermoedt dat zijn aanhouding te maken heeft met zijn ontslag bij de politie. Vorig jaar kreeg hij wegens ernstig plichtverzuim voorwaardelijk ontslag met een proeftijd van drie jaar. De ontslagprocedure loopt nog. Brinkman zegt dat de politie een stok zoekt om mee te slaan. Het weer, flink wat bewolking. Aan de kust klaart het wat vaker op en het koelt af naar een graad of 4. Morgen opnieuw veel wolken, maar ook af en toe zon bij maximaal 14 graden.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 Nu de meeste vertraging in de Randstad nog op de A4 Amsterdam-Den Haag bij Hoogmade nog 10 minuten op onthoud. Een kwartier vertraging op de A15 Gorkum-Nijmegen tussen knooppunt Del en Geldermalsen. En de andere kant op tussen Ochten en Tiel-West 4 kilometer en ongeveer 10 minuten op onthoud.